Even kunnen met het NOS Journaal. Steeds meer mensen vallen. Volgens het CBS komen er ruim zes keer meer mensen om door een val dan in het verkeer. Vorig jaar stierven er bijna 3900 mensen door een val. Het zijn vooral ouderen. De vergrijzing is deels een verklaring, maar volgens het CBS heeft het er ook mee te maken dat oude mensen langer thuis blijven wonen. Diverse organisaties pleiten voor preventietrainingen. Er is mogelijk Nederlandse kennis en techniek gebruikt voor massavernietigingswapens in Iran, Syrië en Pakistan. Dat zeggen ministers Ploemen, Koenders en Dijkhoff. Ze zeggen dat de AIVD elk jaar een substantieel aantal pogingen ontdekt van buitenlanders om kennis en materiaal te krijgen. De ministers reageren op een uitspraak van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Die zei vorige maand dat Iran, Syrië, Pakistan en ook Noord-Korea interesse hebben in Nederlandse kennis van massavernietigingswapens. Turkije heeft acht mensenrechtenactivisten op borgtocht vrijgelaten. Het gaat onder meer om een Zweed en een Duitser en de directeur van Amnesty International in Turkije. Ze werden in juli opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De activisten volgden samen een cursus over digitale veiligheid. Volgens Amnesty een cursus die veel grote bedrijven volgen. Het Turkse OM ziet het echter als een training, zoals ook terreurgroepen die geven. En eist celstraffen tot 15 jaar tegen de activisten. Ze mogen hun proces nu in vrijheid afwachten. Feyenoord heeft de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Swift uit Amsterdam gewonnen. In de Kuip werd het 4-1. Ook Ajax won met 4-1 van stadsgenoot De Dijk. FC Utrecht, Heerenveen en FC Groningen zijn uitgeschakeld door respectievelijk VVV Venlo, Willem II en Roda JC. Heracles schakelde met enige moeite de amateurs van Hoek uit. In Almelo werd het 3-1. Het weer, het koelt vannacht in het noorden af tot onder de 10 graden. Daar kan ook een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zachter.